Mona was mijn ware liefde. Mona was toen alles voor mij. Mona was mijn ware liefde. Maar die liefde ging zo snel voorbij. Voor mij had het leven geen enkele zin. Tot het moment dat zij kwam. Die grote liefde met een goed begin verdween toen ze van me afscheid nam zo vaak aan die jaren terug. Geluk was toen nog heel dichtbij. En ook al verstreken die jaren zo vlug, ze zijn nog steeds van mij. Oh, Mona was mijn ware liefde. Mona was toen alles voor mij. Mona was mijn ware liefde, maar die liefde ging zo snel voorbij. Geluk scheen voor toen ik had ontmoet. Die dag staat me nu nog steeds bij. Oh, Mona was mijn ware liefde. Mona was toen alles voor mij. Mona was mijn ware liefde. Maar die liefde ging zo snel voorbij. Voor mij had het leven geen enkele zin. Dat het moment dat zij kwam die grote liefde met een goed begin verdween toen ze van me afscheid nam. Ik denk nog zo vaak aan die jaren terug. Geluk was er nog heel dichtbij. En ook al verstreken die jaren zo vlak, ze zijn nog steeds van mij. Oh, Mona was mijn ware liefde. Mona was toen alles voor mij. Mona was mijn ware liefde, maar die liefde ging zo snel voorbij. Geluk scheen voorgoed toen ik haar had ontmoet, die dag staat me nu nog steeds uit. Oh, Mona was mijn ware liefde, Mona was mijn alles voor mij. Mona was mijn ware liefde, maar die liefde ging zo snel voorbij. mijn ware liefde.